Verburg en Klink spraken er over de aangekondigde maatregelen... zoals het afmaken van geiten en schapen om besmetting bij mensen te voorkomen. De bestuurders gaven aan dat ze liever hadden gezien dat er eerder maatregelen waren genomen. In Honduras wordt rekening gehouden met een vertrek van de verdreven president Zelaya uit de Braziliaanse ambassade. De afgelopen nacht waren er berichten dat hij naar Mexico zou vertrekken dat de regering hem toestemming had gegeven om het land te verlaten. Inmiddels zou de regering van Honduras die toestemming hebben ingetrokken... omdat Zelaya niet met de status van asielzoeker zou willen gaan. Wereldwijd zou er een bijzondere belasting moeten worden geheven over de bonussen van bankiers. Dat vinden de Franse president Sarkozy en de Britse premier Brown. Veel banken worden overeind gehouden met staatssteun. De bonussen bestaan dus voor een groot deel uit belastinggeld. Daarom is een bijzondere belasting gerechtvaardigd, zeggen Sarkozy en Brown in een gezamenlijk opiniestuk in de Wall Street Journal. De politie in Emmen heeft bijna 3000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Agenten vonden het siervuurwerk in een loods na een anonieme tip. Er is niemand aangehouden. Het vuurwerk kan vrijwel meteen ontploffen als het wordt aangestoken, omdat er geen vertraging op de lonten zit. De partij heeft een straatwaarde van 30.000 euro. AZ speelt na de winterstop niet in de Europa League. De ploeg uit Alkmaar speelde 1-1 tegen Standard Luik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 From the belly of the beast rising like yeast <laughs> My release from low self-esteem Came when I saw you rapping on my TV screen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 天呢。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 Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt.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 not hear you, I'm kinda busy. Cause I'm gone.